1 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. In de topschaatsen worden te gemakkelijk medicijnen en antibiotica gebruikt. Dat stelt Olympisch chefarts Van den Hogeband. Hij krijgt bijval van schaatster Irene Wust. Zij gebruikt naar eigen zeggen een schildklierhormoon... omdat ze schildklierpatiënt is. Maar is kwaad dat ook schaatsers zonder probleem het middel gebruiken. De chefarts zou graag zien dat schaatsers een bewezen indicatie hebben... om een medicijn te gebruiken. Het onderzoek van Nieuwsuur bleek al eerder dat veel schaatsers een schildklierhormoon gebruiken. Ze denken er sneller mee af te kunnen vallen en energie van te krijgen. De dopingautoriteit probeerde schildklierhormonen al eerder vergeefs op de dopinglijst te krijgen. Jos B., de verdachte in de zaak Nicky Verstappen... heeft nog geen verklaring afgelegd... maar gaat dat wel doen op het moment dat hij daar klaar voor is. Dat zegt zijn advocaat. B wil goed over de verklaring nadenken... zodat de advocaat niet van de rechtbank of het OM te horen krijgt... dat er iets in de verklaring tegenstrijdig is. Ook is de zaak 20 jaar oud, benadrukt hij. En volgens de advocaat is het maar de vraag of B iets kon doen aan de kinderporno... die op een van zijn computers is gevonden. In de eredivisie heeft Heracles gewonnen van de Graafschap. In Almelo werd het 4-0. Daardoor stijgt Heracles naar de derde plaats in de eredivisie. En de leider van Forum voor Democratie, Thierry Baudet... vindt het beneden zijn waardigheid om mee te doen aan de algemene beschouwingen. Hij noemt het debatteren zinloos... en een aaneenschakeling van ingestudeerde riedeltjes. De andere partijen zijn boos. Ze vinden dat Baudet ervoor wordt betaald om in de Tweede Kamer te laten zien hoe het dan wel moet. Het weer nog, bewolkt en buien, soms met onweer en kans op zware windstoten.